4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Dekker zegt dat alle gedetineerden in de isoleercel zijn gezet... die gisteravond vermoedelijk hebben deelgenomen aan de verstoring van de dodenherdenking in Vught. De gevangenis staat vlak bij de plaats van het voormalige concentratiekamp waar de herdenking plaatsvond. Tijdens de twee minuten stilte riepen acht terreurverdachten Allahu Akbar. Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel, zei Dekker. De gedetineerden zijn afgezonderd voor een periode van maximaal 14 dagen. Drie Belgische vakbonden hebben besloten om de bussen van busmaatschappij De Lijn niet meer te laten stoppen bij station Brussel-Noord. Op dat station bivakeren daklozen en migranten en de chauffeurs klagen over onhygiënische en onveilige omstandigheden. In november werd het station ook al een week gemeden. Toen werden maatregelen genomen, zoals meer politiepatrouilles en opruimacties. Daarna werd de halte weer in gebruik genomen. Volgens de vakbonden is de situatie weer verslechterd sindsdien. Moskeeën nemen maatregelen voor de veiligheid tijdens de ramadan. Die begint morgen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er iets wordt beraamd. De maatregel is onder meer ingegeven door de moord op 50 moskeebezoekers in maart in Christchurch. Er zijn onder meer bewakingscamera's geplaatst bij moskeeën die ze nog niet hadden. En bewakers hebben extra trainingen gevolgd. Ondanks de kou vandaag lijken de bevrijdingsfestivals goed bezocht te worden. Volgens de organisatoren is de belangstelling groot. Vorig jaar was het weer veel beter, toen waren er 1,1 miljoen bezoekers. In Wageningen is een officiële herdenking aan de gang met ruim 1400 oorlogsveteranen. Daar werd in 1945 de Duitse capitulatie getekend. Het weer, zon, wolken en enkele buien. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Vanavond en vannacht is vooral in de kuststreken nog kans op een bui.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no estoy cause it's hurting my sweater. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> When you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off for Insta, rude boy. She Just cause the girls got then don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in the German in the EO way. Them girls see the boy and get mad. Would have thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Big gal on the boy, that's it. No, I love an East African, that's it. VVS chain on my neck, that's it. I'm the rated legend, that's it. Better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> well, you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the ball, man? I don't care if she's making peas, and make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the deed. no. See man and gal get to winking. Wait there, hold up, bro, what you drinking? Uh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Trizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no pro boys surrounding me. It's Trizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? Try and mess up by your eyes, though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. Man, she looking better than ever. She feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> well, you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM.